Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het COA moet de portemonnee gaan trekken. Als het de organisatie vandaag niet lukt het aantal asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel op maximaal 2000 te houden... dan krijgt de opvangorganisatie elke dag een boete van 15.000 euro. Gisteren waren er nog 2200 mensen... Deze lokale politicus wordt er moedeloos van. Ja, het, het levert al, eh, al, jaren eigenlijk problemen op. Eh, met eh, de gevolgen van vorig jaar dat mensen in het gras moesten slapen. ja, dat was, dat was eigenlijk het beeld daarvan. En ja, het COA komt nog steeds hun afspraken niet na die we vastgelegd hebben in de bestuursovereenkomst. Hij wil dat de inwoners van het aanmeldcentrum in Apel worden verdeeld over AZC's op andere plekken. Boze boeren in Griekenland. Een stoet van honderden trekkers is onderweg naar de hoofdstad Athene. Ze zijn boos over de hoge kosten voor kunstmest, brandstof en elektriciteit, zegt correspondent Thijs Kettenis. Gisteren begonnen ze al te rijden en zich te verzamelen op drie eh, punten rondom de stad. En vanaf daar zullen ze dan vanmiddag in Stoeten, het centrum eh, van de hoofdstad, inrijden hier... om uiteindelijk te demonstreren op het centrale plein voor het parlement. Het gebeurt trouwens wel vaker dat Griekse boeren protesteren, maar zoveel tegelijk, dat is zeldzaam. Kinkhoest bij kinderen is terug van weg geweest. Het RIVM ziet het aantal ernstig zieke pasgeboren baby's flink toenemen. Dat gebeurt vooral in streng gelovige gemeenschappen waar vaak niet wordt gevaccineerd. Huisartsen proberen christelijke ouders te overtuigen dat toch wel te doen... maar zeggen tegen NRC tegen een muur op te lopen. En geen slangetjes meer voor te vroeg geboren baby's in het Maxima Medisch Centrum in Brabant. De hartslag en ademhaling van de kleintjes wordt gemeten met een soort draadloze band om de buik van het kind. dat is een primeur, zegt deze kinderarts tegen verslaggever Danny Simons. Ze worden aan pijnlijke procedures blootgesteld, eh, stress en ook eh, verwijdering van de moeder. Want die plakketjes, dat zijn dus factoren die bijdragen aan die stress. Ja, zeker, want we moeten die dus op die eh, huid plakken. Soms moeten ze toch af, moeten ze verzet worden op de thorax van de baby. Ja, nou, dat is de borstkas. Door het ontbreken van een aantal aantal slangen kunnen ouders hun kind ook makkelijker optillen. En het weer nog vanochtend droog met wolken, maar ook af en toe zon.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 Het is de tweede staking in korte tijd bij de luchtvaartmaatschappij. Twee weken geleden werden al zo'n 900 vluchten geannuleerd. De politie in Den Haag heeft vannacht twee mensen opgepakt... die mogelijk van plan waren explosief bij een woning te plaatsen... in de wijk Bezuidenhout. Het verdachte voorwerp lag onder een auto. Grote wielertoertochten mogen toch door de Limburgse gemeente Vaals. BMW wil de toertochten weren omdat die overlast zouden geven. Maar de gemeenteraad van Vaals heeft unaniem tegen dat voorstel gestemd. Het weer, vanochtend af en toe zon, later meer bewolking en een grotere kans op regen. Het wordt vandaag maximaal 12 graden. it's all over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling.